het NOS Journaal. Dieven hebben vannacht racefietsen gestolen van wielerploeg Covidis. Dat maakte de ploeg die meedoet aan de Tour de France bekend op X. Elf fietsen werden meegenomen. Volgens de ploeg werd de deur van een vrachtwagen opengebroken waar de fietsen werden gestald. Ze noemen de diefstal onbeschoft. Ook doen ze een oproep aan de daders de fietsen terug te brengen. De Tour de France is gisteren begonnen. In Qatar wordt opnieuw gesproken over een staakt het vuren in Gaza. Uitgangspunt is een voorstel van de VS, Qatar en Egypte. Israël en Hamas waren eerst positief, maar Hamas wilde gisteren aanpassingen. Onder meer op het gebied van humanitaire hulp. dat was voor de Israëlische premier Netanyahu onaanvaardbaar. Toch wil hij vandaag meedoen aan de gesprekken. Morgen gaat Netanyahu naar Washington voor overleg met president Trump. Ondertussen gaat het geweld door. Bij aanvallen door het Israëlische leger zijn volgens persbureau AP 33 Palestijnen gedood. De drie plekken in de Seine in Parijs waar sinds gisteren weer mocht worden gezwommen zijn alweer gesloten. Door de vele regen is het water toch weer te vies. Voor het eerst in ruim 100 jaar was het sinds gisteren weer toegestaan om in de rivier te zwemmen. Dat mocht eerder niet vanwege vervuiling en gevaarlijke situaties. Vorig jaar was er tijdens de Olympische Spelen veel te doen over de slechte waterkwaliteit... maar zwemonderdelen op het programma stonden. De gemeente stak bijna anderhalf miljard euro in een grote schoonmaakoperatie van de Seine. In Turkije is een man gewond geraakt door een aanval van een leeuw. De boer lag net een dutje te doen op zijn land toen hij door het dier werd aangevallen. De leeuw liet los toen de man hem bij zijn keel greep dier was ontsnapt uit een safaripark in de buurt van de badplaats Antalya. Het weer, regenbuien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Lokaal kan er veel neerslag vallen, mogelijk ook met onweer.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 Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, nigga wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On Fifth Fab, shopping sprees, and them dinners to chow. I ain't concerned what other men would do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. Uh-uh. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you alone In the flashing. I would've traded it all in orderly fashion. A villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxin' in the bins, credit cards with no limit, so you don't worry about maxin' when you spend. But since you been askin' about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by canary and VS dip taste How Cover ballers look dumb when they press you Fives and sixes, you don't let them count the numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful, my summer's been special Let's the same bark while the villa be painted. Just so we can get really acquainted.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 Promised me that you would never cheat on me. But I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me. Yeah. Did you really think that I turned the other cheek? Yeah. I thought you were different, but you're like the Good for nothing type of brother. Everything you claimed to be was a lie, lie. Why did you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with another. Messed up, it's time to leave.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 Quizás sea andar hacia el saber. Moving. All the people moving. One move for just one dream. We say moving. All the people moving. One move. just one dream. One move, burberry moviéndose. And the world but burberry come, burberry come, whatever it what you want.